Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen gaat de laatste dagen iets minder hard. Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 8182 nieuwe patiënten geteld. Dat zijn er 171 meer dan gisteren. Maar toch is er dus een lichtpuntje, zegt verslaggever Kieze Hekster. Het RIVM die ziet dat het iets minder hard stijgt met het aantal positieve besmettingen. Dus het stijgt nog steeds, maar het stijgt minder hard. En ze verklaren dat hier eruit dat drie weken geleden er maatregelen zijn genomen... en dat het erop lijkt dat mensen zich toch meer aan de regels zijn gaan houden. Een week geleden is er nog een pakket maatregelen bijgekomen... met onder meer de sluiting van de horeca en het platleggen van bijna alle sportcompetities. Het RIVM denkt dat we pas volgende week kunnen gaan zien... of die extra maatregelen ook effect hebben gehad. Duizenden tentamens van de Universiteit van Amsterdam zijn verplaatst. Studenten zaten er helemaal klaar voor, thuis achter hun laptop. Maar het systeem waarmee de tentamens worden gemaakt had een storing. Studenten konden erdoor niet inloggen. De Unie onderzoekt nog waar de storing vandaan komt. Boeg, Boef mag voorlopig niet achter het stuur zitten. De rechter besloot vandaag in hoger beroep dat de rapper anderhalf jaar niet mag rijden. En een boete van 6500 euro moet betalen. In 2016 scheurde Boef met bijna 300 km per uur over de snelweg richting Tilburg en filmde het. Ook reed hij vol gas door de bebouwde kom. Het is niet zeker of de Europa League-wedstrijd van AZ deze week wel doorgaat. Opnieuw is er een corona-uitbraak bij de club. Minstens acht spelers zijn positief getest. En daardoor komt de Europa League-wedstrijd deze week tegen Napoli misschien in gevaar, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, en er is al veel te doen over die wedstrijd komende donderdag in Napels tegen Napoli. Het stadsbestuur van Napels wil eigenlijk helemaal niet dat eh, AZ, dat de spelers van AZ naar eh, Italië komen. Die willen eigenlijk dat die spelers in quarantaine gaan. Welke spelers positief zijn getest is niet bekend. Vrijdag bleek ook al dat er meerdere spelers waren besmet. Het weer, het is grijs en regenachtig. 13 tot 15 graden wordt het vanmiddag. Morgen is er meer zon, maar gaat het ook stevig waaien. En de temperatuur loopt op naar een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij Knop in de Hoek 4 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En je vertraging is een half uur op de A10 West richting Den Haag, de buitenring. Want er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Slotervaart. Er staat 3 kilometer file. Bij dit ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken. De oprit Slotervaart is dicht en eh, op de rijbaan is er maar één rijstrook open voor het verkeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 rema。 that with me Baby. tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine.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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk is van plan vrijwilligers COVID-19 te geven om coronavaccins te testen, als de toezichthouders toestemming geven. Zulke studies zijn omstreden vanwege de ethische bezwaren tegen het ziek maken van gezonde mensen, maar ze kunnen de ontwikkeling van een vaccin enorm versnellen. Zo'n 200 ouders in Volendam zijn verbaasd over het besluit van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam... dat de viering van de heilige communie van hun kinderen op 1 november gewoon doorgaat. Terwijl de coronabesmettingen in het dorp steeds verder oplopen, schrijven ze in een brief. En voetbalclub AZ is getroffen door een nieuwe corona-uitbraak. In ieder geval acht spelers uit de A-selectie zijn besmet. De club voert overleg of het Europa League-duel met Napoli donderdag wel kan doorgaan. Het weer, morgen eerst regen, later zon en 19 graden. when I lose control some patience. control.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 come on home. Guess I'm on. For a thousand reasons that I know To share forever be unrest With all the demons I possess Beneath the silver moon